Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een Russische luchtaanval op het westen van Oekraïne... is de stroom uitgevallen in de grote stad Ternopil... meldt een regionale veiligheidschef. Hij zegt dat installateurs druk bezig zijn om de schade te herstellen... en roept de inwoners van de stad op om voortaan water in te slaan... en hun telefoon op te laden. De omvang van de droneaanval op Ternopil is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het luchtalarm vannacht 2,5 uur afging. De presidentsverkiezingen in Roemenië hoeven niet opnieuw, heeft het Hooggerechtshof geoordeeld. Een van de kandidaten had geklaagd over fraude, maar daarvan was volgens het Hof geen sprake. De eerste ronde van de verkiezingen werd verrassend gewonnen door een uiterst rechtse politicus. Kalin Georgescu zal het aanstaande zondag in de tweede ronde opnemen tegen de centrumrechtse Elena Lasconi. In de tussentijd kozen de Roemenen ook een nieuw parlement. De Sociaaldemocraten blijven daar de grootste, maar verloren wel flink. Ook komen er twee nieuwe extreemrechtse partijen in het parlement. Twee Nederlanders hebben in het Verenigd Koninkrijk lange celstraffen gekregen... voor hun rol in een omvangrijke drugsmokkel. De vijftigers Barbara R. en Johannes V. kregen respectievelijk 18 en 20 jaar cel. Ze waren volgens de rechter in Manchester de Nederlandse bazen van een Britse drugsbende. Twee andere Nederlanders, onder wie de zoon van Barbara R., kregen tot anderhalf jaar cel. De groep smokkelde voor miljarden ponden aan heroïne, cocaïne en cannabis naar het Verenigd Koninkrijk. Nog veertien andere verdachten werden veroordeeld tot celstraffen. De hoogste baas van de smokkelbende kreeg met 32 jaar de langste celstraf.